In Qatar is ook het slachtoffer strafbaar wegens seks buiten het huwelijk. De eerste vijf relschoppers uit Geldermalsen zijn veroordeeld vanwege de rellen van december vorig jaar. Vier mannen kregen tot zes maanden cel, waarvan een deel voorwaardelijk. Een vijfde relschopper kreeg een taakstraf. De gemeenteraad van Geldermalsen vergaderde over de komst van een asielzoekerscentrum. Toen de boze menigte opdrong, moesten de raadsleden via de achterdeur naar buiten. Steeds meer scholieren stromen door naar een hoger niveau. Het aantal leerlingen dat bijvoorbeeld na het VMBO ook nog HAVO doet... is nu het hoogste in tien jaar, meldt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Een paar jaar geleden ging 5 van de scholieren na hun examen naar een hogeschooltype. Nu is het 8 in de Dominicaanse Republiek zijn twee Nederlanders op huwelijksreis om het leven gekomen. Ze waren met een gezelschap op excursie geweest. S'nachts werden ze onwel, ze overleden in het ziekenhuis. Wat ze mankeerden is niet bekend. Er zijn steeds minder kernwapens in de wereld. Volgens het Zweedse onderzoeksinstituut CIPRI zijn er nu wereldwijd ruim 15.000 kernkoppen. Midden jaren 80 waren het er 70.000. De vermindering is het gevolg van internationale verdragen. De kernwapens die overblijven worden wel steeds gemoderniseerd. Het weer bewolkt af en toe zon en geregeld buien. Vooral vanmiddag in het oosten plaatselijk stevige onweersbuien.